Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In het persoonlijk archief van Prins Bernhard is een originele lidmaatschapskaart van de Nazi-partij gevonden. Het was al bekend dat Prins Bernhard een paar jaar lid was van Hitlers NSDAP... maar nu is daar definitief bewijs voor, schrijft NRC. Oud-directeur van Koninklijk Huisarchief Flip Maalschalker-Weert onthult in zijn boek... dat hij de lidmaatschapskaart heeft gevonden. Ook is daar bewijs dat de prins het lidmaatschap opzegde toen hij zich verloofde met prinses Juliana. Prins Bernhard ontkende altijd lid te zijn geweest van de nazi-partij. De republikein Kevin McCarthy is afgezet als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. McCarthy lag altijd onder voer van een radicale minderheid in zijn partij. En die diende afgelopen dag een motie in om hem af te zetten. 216 parlementariërs stemden voor de motie, 210 tegen. Hij is de eerste voorzitter van het Huis van Afgevaardigden die is afgezet. Er is nog geen opvolger bekend. In een reactie zegt McCarthy zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als voorzitter. Bij een busongeluk in de buurt van Venetië zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook gewonden. Volgens Italiaanse media is de bus van een viaduct 10 meter naar beneden gevallen en op een spoorlijn terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. In de bus zaten vooral toeristen de laatste bus met Armeniërs is vertrokken uit nagorno karabach Dat meldt de Armeense regering. Daarmee lijkt de enclave in Azerbeidzjan grotendeels verlaten. Er woonden zo'n 120.000 Armeniërs. Ruim een week geleden werd de regio in een oorlog van 24 uur... door Azerbeidzjan onder de voet gelopen. De meeste vluchtelingen waren bang om te worden vermoord.